Ja. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 7 november 2013 en dit is aflevering 186 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Kijk, daar zijn we weer. Weer een week voorbij. Allemaal hartelijk welkom en dit is weer een nieuwe donderslag. En eh, ik ben er ook eh, op deze november-uitzending, de eerste alweer van deze maand, ben ik weer bij jullie van thee tot bier. En eh, laten we eens kijken wat we vandaag hebben in deze donderslag. Vandaag heb ik een interview met Philip Ernsting van de band Albattere. En zij spelen vanavond in Amsterdam. En dit interview hoor je in het tweede uur na de donderdisc. tuurlijk heb ik vlak voor bieruur een concertagenda zoals altijd. En nieuwe muziek vers van de platenpers heb ik ook. En vandaag ook weer traditiegetrouw een nieuwe donderdisc. En die komt in het tweede uur van Donderslag langs. Om ongeveer tien over twee ga ik bellen met Rob Ricard. En hij komt dan weer aan de telefoon. En dan geeft hij weer wat hints en tips over zijn eh, fabuleuze plaatkeuze. En ik ben weer heel erg benieuwd wat hij deze week weer heeft gekozen. Want dat is altijd een verrassing natuurlijk. En dat hoor je dan straks allemaal om half bier in de tweede uur van donderslag. Zoals jullie eh, nu inmiddels wel na 186 keer gewend zijn. En ook Theo friet, eh, zonder Theo kunnen we niet. En dat rijmt. En eh, hij is er met een nieuwe blabla blog om half drie. En ook deze week gaat er op internet weer een hardnekkig gerucht rond. Theo schijnt zich te begeven in hokken vol hegende, bezweten wijven met vreemde apparaten. Het is een gerucht, hè? hoe het precies allemaal eh, in elkaar zit. Dat hoor je straks, hoop ik, om half drie. Want dan gaat Theo het jullie allemaal uitgebreid vertellen naar ik heb vernomen. Je kunt me e-mailen. Stuur je e-mail naar rogier.radio501.nl Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog Ga ervoor naar rvd501.wordpress.com. Op Facebook ben ik te vinden onder de naam RVD501 en op Twitter met dezelfde naam RVD501. Zo, en dan is het nu tijd voor de eerste plaat van deze donderslag. En dat is eh, natuurlijk de donderdisc van vorige week, zoals we tegenwoordig altijd doen. En die heet Love Me Again van John Newman. their hearts on. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go? I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Die van Diesveld, die deed best wel lekkere muziek. your soul. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found. There's no Het is eh, twee uur geweest en dan zit je dus midden in donderslag. Eh, we gaan naar het oosten van het land. Daar komt Tangerine vandaan. Twee broers, een één eigen tweeling. Alle twee eh, krullen en een baard. Zelfde kleding. En dit is Walking on a Dead End Street. luisteraars. Het is weer even na tweeën. Ik zeg het toch. Iedere week weer. En dan hebben we Rob die aan alleen voor de tip van de sluier. Voor zijn platenkeuze die straks om half bier te horen is. Goedemiddag eh, Rob. Goedemiddag. Je hebt eh, een mooie platenkeuze neem ik aan deze week. Want jij, hebt, hebt, altijd mooie platenkeuzes. Ja. Vind je zelf tenminste. Dat klopt. Oké. Eh, wat heb je voor sluiers, tips en hints? Ehm, het is nogal... Ehm, ja... Um, Kijk, het is namelijk nogal een grote hit geweest recentelijk. En ehm, het singeltje, eh, de LP stamt uit maart en het singeltje uit januari. Ja. En um, hij heeft wel nummer 2 gestaan in, eh, eh, van Engeland. De Engelse top 40. Van Engeland, ja. ja. Engelse hitcharge. Dus ik ben bang dat als ik er wat over zeg, dat het allemaal... Um, plus dat ik er ook eigenlijk niks over weet. <laughs> oh, zijn we weer op die tour dat je het niet weet? Het, is, ehm, het heeft iets met een eruptie te maken. Maar ja, als je daarop gaat googlen vind je <laughs> misschien ook wel hele andere dingen. Nou ja, dat is 18 plus, hè? Ja, dat bedoel ik. Ja, dat snap ik. Ik kan er eh, niet zoveel over zeggen. Dus Oké. Dus, maar ik heb wel een thermoskan met koffie naast me staan. Ja, ik hoor het. En ik ga nu even lekker roeren en wat drinken. Dus misschien kun jij intussen dan even wat eh, oplichten. Dus het heeft iets met een eruptie te maken. Maar de vraag is natuurlijk, is het een, eh, een zanger, een zangeres, een band? Het is een... Ehm, Orkest? Het zijn vier mensen die samen een band vormen. Waarvan aan de voornamen te zien drie eh, van het mannelijke geslacht en één van het vrouwelijke geslacht. Oké, dus dat, dat is wel weer een een tipje. En dan eh, eruptie zoeken. Je zei dat ze op de, de Engelse hitparade eh, stonden. Eh, is het een Engelse band? Of, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja, Oké, Engelse origine. uit Londen. Dan is het Engels, hè? Londen. Uit Zuid-Londen. Mm Oké, Zuid-Londen. Nou, nu, ja, nu heb ik alweer zoveel blootgegeven. noem één voornaampje. Dat, dat, maakt het googelen wat makkelijker voor de mensen. Kylie. Komt u niet uit Australië, hè? Die wel, maar deze eh, niet. <laughs> Oh, ehm, nou goed, eh, dan gaan de mensen lekker googlen. Daar hebben ze dus uh, dik een uur de tijd voor. Ehm, dan ga ik een plaatje draaien nu, voor, speciaal voor jou. Heb ik uitgezocht een, ja, toch wel een, een, lekker nummer... wat de, de, herfst een beetje dragelijker maakt, lijkt mij. Oh, heerlijk. Ja, het heet Burn It Down. Dat is misschien minder vrolijk. Maar de, <laughs> de band heet Los Lobos. Oh, dat leuk, ja. Oké, ik spreek je straks. Vijf I didn't say Los Lobos. Een eh, prachtig mooi nieuw album van Los Lobos. En daar is dit een nummer van. Burn It Down. En eh, ja, ze zijn nog steeds lekker aan de weg aan de timmer hoor. Los Lobos. En dat doet Elton John ook nog. Eh, die is ook al een tijd. En die heeft een nieuw album. En daarvan Can't Stay Alone Tonight. Blew the dust out of the corner and running wild. But if I needed confirmation, I would have gone that extra mile. You're the last chance on the highway. I'm that open stretch of road. You're the diner in my rear view a couple Stay Alone Tonight. in de jaren 60 had je de Pretty Things. En in die stijl hebben we nu de Stripes. Vier jonge jongens. En dit is She So Fine. Dit noemen dus in de jaren 60 de beatmuziek. En eh, dat, eh, dat waren de Pretty Things ten voeten uit, dit eh, soort muziek. En nu de Stripes. Vier jonge jongens. En die maken er ook een lekker potje van. Tony Joe White. Hij is inmiddels 70 geworden. En hij maakt nog steeds muziek. En dit is van zijn laatste album. En het nummer dat heet Who You Gonna Hoodoo Now. the skin, little bit of cream, golden eyes with a touch of green, high cheekbone, kinda tall. You won't think twice if you think at all. She like a panther on the prowl. Who you gonna? voodoo now. a sweet tooth, I bought her some. Likes the alley, dance all night long. She would only make love at the break of dawn. Took me up so high. A little rehabilitation to cure your ill. De Blablablog van Cleo Verriet. Blablablog.nl, 7 november 2013. Fit voor niks. Je ziet ze tegenwoordig misschien nog wel meer dan belwinkels. Van die fitnesscentra. Van die hokken vol hijgende, bezweten lijven die zich uitleven op indrukwekkende apparaten. De concurrentie is daarom fors. Bij de ene mag je voor nog geen tientje per maand net zo vaak komen als je wilt. En bij de ander mag je elke maand kosteloos opzeggen. Vooral dat laatste spreekt mij aan. Op station Bijlmer is een tijd geleden een vestiging van Fit for Free geopend. Fit worden kun je hier gratis vanaf 15,95 per maand. Je zult wel sporthersens moeten hebben om daar de logica van in te zien. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl. Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. En uh, Robin Hesse die heeft een nieuw album op de markt. dat heet Hemel op Aarde. En van het album De Alde Mert. zie ik pas. zie mezelf, niks in de gaten. Ik drink koffie en ben alleen. Ik was toen alleen en later. En ik word, als dit nou ziet, ik zag u en ik zag u. Het was nou, word ik naar keer. Ik hoop dat. Ik zei de boer, ik ga je moest. In een veel water gebroken koek. En goeie grond, een vaste brieven stond. Elke nieuwe meer, elke nieuwe lente zat ik toch herinneren wat te verbergen. Ik was jong, had lang niet klom. Ik zag hem en ik zag hem. myself het nummer van Rowan en Het is van het album Hemel op Aarde. In de jaren 70 was heel erg bekend Joan Jett en de Black Hearts. En ze hebben een nieuw album en dat album komt van 30 september van dit jaar. En het heet uh, Joan Jett en nou, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval het nummer heet Any Weather. Jack en de Black Hawks. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. You're listening to 501. There's nothing hotter. Your number one station. Ja, uw nummer 1 station. Zo is het maar net. Radio 501. En ook heel mooi nieuw werk van eh, Michael Prins. Michael Prins. Het nummer heet A Lover and a Man. Nee, Lover and a Man. baby, run. Please don't look back. And though I'll be yours forever, and it makes me wanna chase you, love. But I won't chain myself for you. I could drown myself for you in the deepest of oceans still. And I will live my life alone between the sand and the stone, so you will never hear from me again. But I'll sing it to the stars and bring it home again. If you'd ever choose for me to be again, your lover and a You see, I was afraid to dream or to be with someone like you. And I wasn't trying to scheme up. Perhaps that's how it is for you. But now the days are passing by, and I dream of only you. Tell me what else can I? But they sing their song out loud on every cornerstone and tell you, baby, it's all for you. But I'll sing it to the stars and bring it home again. If you'd ever choose for me to be again, your lover and a man, then I'll never let you down. Like every setting sun, I will keep you warm. And I will never harm you or be a running man. No, I won't be afraid, for now I understand that loving is a gift. It's nothing I can own, so I will let you go. So I'll sing it to the stars, paraded like a march. In every city light, on every dawning day, wherever you may be, I'll bring it home again. If you'd ever choose for me to be again, your lover and a man, your lover and a man. Greta Fat. She thought she was a cleaner, she but she was a frying pan. Yeah, the, the, picture, the picker. Picture the fingers, Greg. Okay. Paul, George en Ringo. En vandaag speelden zij voor jullie de albumversie van Get Back. Van het album Let It Be uit 1970. En het is de geremasterde versie uit 2009. This is Radio 501. Your number one station. Your number one station. number one station. En nu voor alle liefhebbers van folk rock en in het bijzonder van John Allen. Dit is Sweet Defeat. blijven even bij de folk rock. En dan gaan we naar 1974. Al een mooie tijd terug, bijna alweer een, eh, nou, 40 jaar alweer. Uh, dit nummer heet Midnight Flyer en het is van de Eagles van het album On The Border. music, funny music. Tick, tick, tick, tick. So get your instruments and come along with me. Let's put some of our feelings into music. We will use rhythm sticks, a, a drum, a triangle, and tone blocks. Count and play, count and play your rhythm stick. Ready? Let's begin. Make, make, make, make, make, make, make, make your rhythm sticks move like that. Ready? Let's begin. Today we're going to make music. Happy music, funny music, so get your instruments and come along with me. Let's put some of our feelings into music. Did you hear the happy feeling in that tune? You know that feeling. It's the feeling you have when something good happens to you. In music, it's that gay little tune with a plaat voor je over deze week. is dus tot vrijdagavond 9 uur. Let's begin van DJ Access. En Arwin Tamminga maakt zoals gewoonlijk morgenavond in zijn wekelijkse show Underrocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd bekend.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 Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart ambassadeur Trombose Stichting Nederland. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live extra vanuit de studio laat je horen wat voor talenten er allemaal rondloopt. GW Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Ik ben Joop en ik heb artrose. Dat is een vorm van reuma. Het beperkt me vaak in mijn dagelijks leven. Extra beweging helpt, maar het gaat niet altijd door de pijn of stijfheid. Maar als het wel kan, laat ik de te staan en pak ik de fiets.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 Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. Kijk op savethechildren.nl of geef op Giro 809. donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende Donderdag op Radio 501. Het is nu 3 uur. uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Radio 501. Donderslag. Donderslag. Oh. Donderslag. Op donderdag. Oh, hemel. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. be true. That's when the lying started. Lies one and two. only. En voor als je net inschakelt, je luistert naar donderslag aflevering 186 van 7 november 2013. En dat is vandaag dus. Eh, in dit eh, tweede uur heb ik straks na de donderdisc een interview met Philip Ernsting van de band Albatre. En we hebben aan het begin van het eerste uur Roprika gesproken over een tip van de sluier van zijn fabuleuze platenkeuze. En dat is iedere week weer een verrassing. En wat die muzikale verrassing dan is, dat hoor je straks om half bier. Straks in dit uur hoor je ook nog de donderdisc. En ik heb voor jullie ook weer een, nieuwe concertagenda. Blijf lekker bij tot bieruur. En straks na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5 alleen blijven luisteren. Tot 24 uur vannacht.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 Deze informatie is ook allemaal te vinden op onze website www.radio501.nl. En dan moet je even naar het programma overzicht. In dit tweede uur startte ik deze donderslag eh, met muziek van eh, Buddy Whittington. Ja, Buddy Whittington. Die samenspeelt met Dr. Wu en Friends. En dat nummer heet When Your Lips Start Moving. Ik heb hem vorige week ook gedraaid, maar een beetje promotie kan hij wel gebruiken. Je hoorde Buddy zingen en gitaar spelen. En dat is afkomstig van het nieuwe album van Dr. Wu and Friends... dat vorige week in Texas werd gepresenteerd. En Buddy was zo vriendelijk mij een cd toe te sturen... en het album heet Hanging Out with Dr. Wu... het Texas Blues Project Volume 4. De donderdag die komt er zo aan, maar eerst prachtige muziek van We Patriots. Dit heet All That Matters. Hey, die van Diesveld, die deed best wel lekkere muziek. I wanted to tell you today You're special to me No matter what happened today Our thoughts will prevail I wanted to show you today My feelings are was from touching our soul, and that's all that matters. That's all that matters. That's all that matters to me. That's all that matters. That's all that matters. That's all that matters to me. Wanted to tell you today, you're special to me. is vandaag tot middernacht You're Nobody Till Somebody Loves You van James Arthur. De donder! er in het Vlaams Cultuurhuis De Brakgrond in Amsterdam weer een editie van Sonic Soiree. Een van de optredende bands is Albatre en de drummer van Albatre heb ik nu aan de telefoon. Dat is Philip Ensting. Goedemiddag. Goedemiddag, klopt. Leuk dat we even de mogelijkheid hebben dit interview te doen. De groep heet Albatre, hè? Dat zeg ik toch goed? Ja, Albatre. Ja. We zijn een triootje. Ja. Saxofoon, bas, drums en albatre komt zo'n beetje van het woord alabast. Dat is een, een steen. Ah, oké. Maar eigenlijk is het een fantasiewoord. Dus, eh, ja. Mhm. Ehm, ik denk dat veel eh, eh, luisteraars de band Albatre niet kennen. Maar wat voor band zijn jullie? Nou ja, het is een trio. Saxofoon, bas, drums. Ja. En we zitten ehm, heel erg diep in de... verworteld in de free jazz slash hardcore noise jazz. Het is vrij extreme muziek. Ja. Je moet denken aan ehm, nou ja, onze grote helden zijn eh, John Coltrane. Maar dat is dan een heel andere tijd. En ehm, nou ja, en wij hebben gewoon geprobeerd of ons eigen sound eh, gemaakt. Jullie hebben eigenlijk een mixvorm gevonden in die stijl? Nou, we hebben... Ehm, kijk, het is 50% geïmproviseerde muziek. En 50% zou ik zeggen is het... Eh, uh, eh, muziek. Dus we hebben wel ook themaatjes of grooves of kleine arrangementen die we wel spelen. Mm Waar mhm. we naartoe gaan. maar daaromheen is het helemaal vrij. Dus als jullie een nummer hebben met een bepaalde naam. Dan, eh, en jullie spelen dat, dan kan het iedere avond toch weer anders zijn... omdat er een heleboel improvisatie mee zit? Precies, en dat maakt het ook voor ons zo spannend en verrassend om dat elke avond weer te spelen. Want ja, wat je net zei, elke avond klinkt het dan toch wel ietsje anders. Ja, want in uh, Circus Magazine hadden ze het over eh, dat het een beetje horrorachtig was. Eh, vind jij dat zelf ook of vind je dat een beetje overdan? Nou, ik kan me daar wel in terugvinden, ja. Ik, dat horror, ja. <laughs> Omdat ik, ik, ik hou, ja, dan thuis heel erg zelf van. Ik kijk af en toe wel graag een horrorfilm. Ja. Dus eh, misschien heb ik dan dit geluid in mijn, in mijn hoofd gehad eh, toen we die muziek gingen maken. Of, weet je, dan, je kan je daar heel erg eh, uitleven. Ook al had je dan ja, zo'n zo'n die, muziek al twintig keer hebt gespeeld, blijft het toch verrassend en fris. Ja, ja want je moet, je moet het wel iedere avond een beetje leuk houden voor jezelf, maar ook voor het publiek natuurlijk. Ja, maar dat, dat lukt bij mij. <laughs> ja, ja, dat gaat wel lukken als je improviseert ja. natuurlijk. Maar ik, ik had er inderdaad nog geen enkele keer dat ik me heb toen ik het set heb gespeeld, dat ik me verveelde. Of, eh, mhm. Want dat, dat, dat, zou ook snel kunnen gebeuren. Mm, als je nu naar een ander extreem gaat, naar een bruiloft bent. En je zit eh, vier dagen hetzelfde set te spelen, exact dezelfde nummers. Kan het best wel saai worden. Ja, dat lijkt me ook, ja. Maar met deze muziek... Eh, nee, heb ik het nog niet ervaren. dat vind ik heel leuk. Jullie noemen jullie stijl muziek jazzcore, had ik begrepen. Ja, precies. en dat is geen bestaande stroming of wel? Volgens mij niet. Nee, ook, ook zelf bedacht. Ja, mensen, er zijn zoveel verschillende beschrijvingen hoe ze muziek nu noemen. En het, het wordt ook steeds moeilijker, vind ik, om echt uh, om treffend iets te beschrijven. Wat, wat is het nu? Ja, um, Maar het, ja, jazzcore, dan doen we het van slash noise slash free jazz. Omdat die impro-elementen daarin zitten. Soms zitten er ook van die heavy beats in die je eigenlijk terugvindt bij, bij metal muziek. Maar dan vind je ook weer ritmes terug die dan thuis zijn in, in volksmuziek uit Bulgarije. We hebben heel veel verschillende elementen gemaakt. Maar door het instrumentarium wat we dan gebruiken, dat, eh, dat, dat saxofoon, hij gaat echt hard blazen op dat ding. En, en met, met distortion en, en wilde drums. Ja, dan krijgen we toch onze sound er eh, altijd uit. Okay, ik las dat jullie eh, uit drie verschillende landen kwamen, of twee verschillende landen. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? We hebben elkaar ontmoet, ehm, ik zou zeggen, tien, elf jaar geleden op het conservatorium hier in Rotterdam. Oh, ja. hebben allemaal gestudeerd. Mhm. En twee, twee van die bandleden, Gonzo en Hugo, zijn uit, Portugal. Ja. En, en, ik, kwam, eh, en ik kwam uit eh, Duitsland, uit Dortmund. En eh, nou, dan gingen we allemaal, we hebben hier de studie gevolgd. Ja. En ja, dat is, we zijn dat 2001 begonnen volgens mij. Ja. En ja, zo gingen we elkaar ontmoeten. We hebben dan een hele veel verschillende bandjes ook samen gespeeld. En dan stopte dat weer een keertje. En eigenlijk, ik zou zeggen, twee jaar geleden 2,5 jaar geleden hebben we dit, eh, dit project opgezet. En het interessante was dat de sound die we eigenlijk nu hebben, die was er al vanaf de eerste repetitie eigenlijk meteen. Eh, hebben jullie met Albatra al eh, cd's uitgebracht? Of via iTunes dingen uitgebracht? we hebben twee cd's uit. De eerste cd die is ehm, via een Portugees label uitgekomen. Dat oh. label heet Clean Feet. En dat sublabel waar dan onze cd uit uh, eh, Spuma. Ja. En um, ehm, dat hebben we afgelopen zomer... Ja. zijn we dan voor een cd-release in, eh, in Portugal geweest. Daar hebben we in Lissabon, ges gespeeld. Ja. En, um, en, dan hebben we nog een EP uitgebracht, een klein jaar later. En die hebben we helemaal zelf geproduceerd. Dus die eerste LP die, die hebben we in een studio opgenomen. Ja, maar ja. De volgende keer wouden we het ietsje anders doen. En we hebben het gewoon helemaal zelf gedaan. En nu is in de planning om deel 2 van deze LP e nog op te nemen. Dat materiaal is al klaar. We gaan het materiaal nu nog eh, fine-tunen op onze tour. En als we terug zijn, gaan we weer dat uh, studio weer induiken. Ehm, Jullie hebben de komende tijd ook nog concerten gepland, eh, had ik begrepen. Een, een tour of zo, maar die is internationaal op dit moment? Ja, het, eh, het, het begint vandaag. Dus eh, in, de, ja, in de brakke grond, in het Vlaamse Cultuurhuis in Amsterdam. Ja. En dan zijn we de dag daarna, gaan we naar, met, met wat vrienden, gaan we samen mm, ook met dit soort style bandjes, met Cactus Truck en de Dead Neandertalers en nog een paar bandjes, gaan we in Tilburg spelen in de Hall of Fame. En, en dan gaat het inderdaad, dan zijn we op weg eh, op, een, ja, op een Europese tournee. En het gaat dan naar... Uh, Zurich eh, zie ik staan. We gaan eerst naar Zurich en dan naar Genova, Genova in Italië. ja. En dan gaat het naar Slovenië, Kroatië, Budapest, Oostenrijk. En dan, eh, dan nog een Keulen. En dan komen we weer terug. Dan spelen we nog één afsluiter volgens mij in, in in Herlen. Oké, en, dan gaan jullie de studio in eh, om de cd verder af te maken? Ja, dan eh, gaan we even, even weer bijkomen. <laughs> ja. Maar dan is het, ja precies, en dan, eh, dan, dan gaan we deel 2 van de, van, voor de nieuwe EP opnemen. Oké, en wanneer is die te verwachten? Mm, ik denk dat die... Mm, begin 2014 dat dan de productie en dat printwerk, dat dat alles af is. Oké, dat, kunnen de luisteraars op jullie Facebook-site eh, volgen? Dat, dat, precies, dat staat allemaal op Facebook. En je kan ook als je graag een cd fysiek in je handen wil hebben, kan je het ook via Facebook. Stuur je ons een berichtje en dan kan je dat via ons eh, ja, bestellen. En jullie Facebook-site, eh, dat is uh, Albatre? Ja, dat is gewoon facebook.com slash Albatre. Oh. No, Albatre Music, klopt helemaal niet. Oh, Albatre Music, oké. Ja. Nou, dan kunnen de luisteraars daarheen. Ehm, jullie spelen vanavond in de brakke grond. En eh, wat kunnen de mensen daar verwachten? Eh, werk van een, jullie nieuwe cd die eraan komt? Of eh, spelen jullie een mix van oud werk en nieuw werk? We gaan de, de nieuwe EP spelen. Dus die, zeg maar de EP1. En ehm, die gaan we dan ja, laten opengaan in dat nieuwe materiaal waar we mee bezig zijn. En ja, dat is nu ook vrij spannend, want dat is de, de eerste gig van onze tour. Ja. En dus we gaan nu echt om, op reis om, ja, om dat, eh, ja, op zoek naar de muziek en eh, waar we naartoe gaan met dat tweede set. Dus eh, voor, voor EP nummer 2. Dus dat wordt ook weer een spannende avond. Ja, voor ons zeker ook. Hoe laat gaan jullie spelen vanavond? Want er spelen meerdere bands, hè, had ik begrepen. Ja, er spelen meerdere bands. Volgens mij spelen wij om half tien, als ik het goed heb. Oké, half tien de brakke grond. Als mensen daar nog heen willen, ik weet niet of er nog kaarten zijn, maar daar kunnen ze natuurlijk heen gaan ja, ik denk dat ik alles weet wat ik wilde weten op dit moment. Ja, mooi. En dan dus, eh, eh, heel erg bedankt en eh, heel veel succes met, met de muziek en, en de tour. Graag gedaan. bedankt voor het interview. Dat we, dat, ja, dat de mogelijkheid Heel leuk. Oké, en ik ga muziek van jullie draaien. En ik had gekozen voor het nummer Deep Trench. Ja, dit is van het eerste album wat zeg maar dat ja, ons debuutalbum, als je het zo wil noemen. En ehm, ja, the Deep Trench. het zijn allemaal um, titels die met, eh, met de diep, diepe zee, of met, ja, met water, met diep water te maken hebben. En ehm, de titel van, het, van de CD is, een, eh, is eigenlijk een short story van, van Edgar Allan Poe. Mm -hmm. Heel leuk vonden en daardoor hebben we ons gewoon laten inspireren we hebben dan dus al deze, deze titels verzonnen. Nou, daar gaan we naar luisteren. En dan eh, wens ik jullie heel veel succes. Super, oké. Okay. Hartelijk bedankt. er heet de band. En ze spelen vanavond in de Brakke rond. En eh, naar, ik heb eh, vernomen ongeveer om half tien. Maar er zijn nog meerdere bands die daar spelen. Het eh, <clears throat> wordt een hele leuke avond in de Brakke grond in Amsterdam. En er zijn geloof ik nog kaarten, dus je kunt er nog heen. En ga er dan ook heen als je zin hebt. Donderdagavond, vanavond dus. En nu Jake Buck. Van zijn laatste album is dit Trouble Town. Stuck in speed bump city where the only thing that's pretty is the thought of getting out. There's a tower block overhead, all you got your benefits and you're barely scraping by. In Het is inmiddels half bier geworden en dan hebben we altijd Rob de Kare van Lijn. En dan gaat hij alles uitleggen over zijn fabuleuze platenkeuze. Hallo, hebben in het eerste uur al wat hints en tips gegeven. Iets met eh, Kylie en uh, Eruption en eh, Mannen en één Vrouw. En het Engeland en Hit hitcharge en Zuid-Londen. Nou, ik weet, ik weet niet of jullie het gevonden hebben. Ik heb er geen tijd voor gehad om het op te zoeken. Maar Rob weet het natuurlijk allemaal. Goedemiddag, wederom. Goedemiddag. Um, nou, ja, brand los. Wat hebben we? Bad blood. Sorry? Bad Bad blood. blood. Bad blood. Dit zegt mij ja, helemaal niks. Is dat is de titel van de LP. Uit 2013, maart. Dat is dit jaar nog. Ja, ja, ja, ja. ja. Straks niet, dan is het vorig jaar. Ik denk, wat zeg je nou? Bad blood. Oh, bad blood. Ik dacht dat je zei van uh, blaad. Slecht bloed. Ja, ja, slecht bloed. Ik eh, verstond het nu. Maar Op het Zuid-Londens. Dus je weet het nog steeds niet? Nee. Man, man, man. En als ik nu zeg dat de titel van de song ja? Pompeii is, zegt het je dan al wat? Nee, ook niet. Toen, eh, die plaat is aan mij voorbij gegaan hoor. Eh, ja, dat kan. Eh, aan mij ook eigenlijk. Want ik hoorde hem pas op de radio. Ja. Nou, en toen bij Evers staat op. Dus stond jij te juichen? Nee, want hij zei niet hoe die heette. Oh. Dus ik heb verschrikkelijk lang heb ik, heb ik moeten, moeten zoeken je hebt niet zo'n handig programma op je telefoon dat je het even eh, eh, kan laten luisteren? Ja, eh, hoezo? Nou, dan hou ik tevoren. Luister ik je telefoon even. Dan zegt hij, oh, dus die en die plaat. Ja, tegen die tijd is het al lang afgelopen natuurlijk. Plus dat ik dat programma niet heb. Oh, dat heb ik dus wel. Dat hou ik er even voor. oh, dat is die plaat. Oh, ja, ik ken het programma wel, maar ik ben altijd al te laat dan. Dus, oh, nou ja. nou ja... Nou leeftijd, leeftijd. Nee, want ik luister s als ik nee, ik bedoel dat te laat zijn. Ja, nee, even staat op is mijn wekker. Ja. Dus dat is de radio en dan, en dan ligt mijn eh, telefoon die ligt nog aan de lader. Mm ja, en dus dan moet ik eerst mijn bed uit om de telefoon te gaan halen eh, van de lader. Want die moet s'nachts geladen worden. En dan moet ik met die telefoon naar de radio lopen. Ja, nou tegen tijd thuis die plaat lang afgelopen. Dat zeg ik, leeftijd. Lichttijd is het. Nee. Lichtheid, niet leeftijd. lichttijd. Mijn lichttijd is langer dan, eh, dan, dan die muziek duurt. Oké, nou ja. Ingewikkeld allemaal. Maar goed, eh, we zitten in Zuid-Londen nu inmiddels. Ja, we zijn aangekomen. En eh, wat was het ook weer? Bad Blood? Bad Blood. Ja. Van de LP. Dus, eh, en het nummer heet Pompeii en de groep heet Bastille. Bastille. Nou, dat zeg je nog niks. Nee, dat, uh, kom, ja, als die plaat horen, dan is het misschien... Van, oh, Chris Wood, Will Farkarsson en Kylie Simmons. Of Simons, denk ik. Ja, ja. Nee, Simmons. Simmons, MLM. hè? Ja. Dus geen uh, eh, Kali Minok. Nee, en het gaat over de eruptie van de Vesuvius. Dus nou, dat is ook wel helder, hè? Ja, dat lijkt me wel, ja. Uh, dat eh, Evans die heeft dus zeker één keer gedraaid, zo daarna nooit meer. Evers heeft hem één keer gedraaid, en, en dat weet ik niet, maar ik heb hem daarna niet meer gehoord. En ik heb hem ook op de playlist van 538 gekeken, maar ja, er staan maar een paar nummers op, namelijk alleen die je af kunt spelen. Ja, dat Ik kon het ook niet nazoeken welke het was. Ja, en ik weet niet of mijn collega's het al gedraaid hebben. want eh, er wordt natuurlijk veel nieuw werk gedraaid eh, door het jaar heen. En ik eh, zou niet weten of ze die gedraaid hebben. Nou, je, herkent het wel. Als het begint en dan, als je dat niet herkent, dan ken je hem niet. En als je het begin herkent, dan, ken je, dan weet ken je het wel. Want het begin is nogal typerend. Oké, nou, eh, gaan we aankondigen, want ik, eh, ben razend benieuwd hoe die klinkt. Lief luisteraars, in deze herfstige herfst gaan wij nu luisteren naar de eh, Zuid-Londense groep Bastille met het nummer Pompeii van de LP Bad Blood uit maart 2013. Oh, kijk, ik hoor het al. Ja, dat is heel bekend, ja. Ja, ik hoor het al. Oké. nou, ik spreek je volgende week weer. Hoi. De platenkeuze van Rob Ricard. I was to my own. if you close your eyes, does it hurt?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 But if you close your eyes. never know. Sorry that you haven't seen me grow. Sorry for the song I never wrote before. Mm-hmm. From the north to the deepest south, to all the people. in the past. Sorry for the things we've never had. Sorry that the road would never bend before. Mm. From the north to the deepest south, to all the people I was Crosby Nash Milky Way Tonight. En daarvoor hoorde je uh, Tangerine met Younger Than It Now. En nu tijd voor de Google Dolls met Rebel Beat. We keep heading in the same direction. You become my own reflection. Is that your soul that you're trying to protect? I always that we would intersect, yeah. You need time to come you. Time to cry if it's what you feel. Oh, life can hurt when it gets too real. I can hold you up when it's hard to deal. Alive, alive, alive is all I wanna feel tonight, tonight. I need to be where you are. I need to be where you are. Hey, you. ticking clock. Nobody knows when it's gonna stop, yeah. Before I'm gone, I need to touch someone with a word, with a kiss, with a decent song, yeah. Nick, it's lonely when you live out loud. When the truth that you seek isn't in this crowd, you better find your voice, better make it loud. We gotta burn like fire, or we'll just burn out. Alive, alive, alive is all I wanna feel tonight, tonight where you are. I need to be where you are. Hey, you. everything's alright. Put your arms around me, baby, show me how to move you. Vandaag is het 7 november en hier is natuurlijk weer een nieuwe donderslag muziekagenda. En eh, wil je meeschrijven, pak daarvoor dan even pen en papier. Eh, vanavond 7 november speelt Albatre in de Brakgrond in Amsterdam. En op 8 november spelen zij in Tilburg in de Hall of Fame. Op zaterdag 9 november kun je naar Dwiezel Zappa en je speelt in Zaal de Max in de Melkweg in Amsterdam. Op 9 november kun je naar Bas Paardenkoper en de Blue Crew in de Wijnbelt in Zwolle aanvang 9 uur. Op dinsdag 12 november speelt Albert Hemmend en Band in de Melkweg in Amsterdam. En dit is in het kader van de Songbook Tour 2013. Op 17 november komt Nick Cave en de Bad Seeds naar de Heineken Music Hall. En op eh, woensdag 20 november is Venice in Amsterdam. En staan zij op het podium van de Rabozaal in de Melkweg in Amsterdam. En de aanvang is 8 uur. Op 19 november speelt Wolter Trout in Tivoli, Utrecht. De zaal open om half 8 en de aanvang is half 9.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 En op 25 november in het Muziekgebouw in Eindhoven. Op zaterdag 23 november speelt Grupo Sportivo in Zoetermeer op het podium van de cultuurboerderij. De zaal is open om half acht en de aanvang is half negen. De support act is The Heek Idiots. Op zondag 24 november hebben drie concerten voor jullie. Als eerste komt op 24 november Status Quo naar de Brabanthallen in Den Bosch. De aanvang is kwart voor acht. Dan komt op 24 november Danny Bryant in Café Wilhelmina in Eindhoven. En dan de laatste van 24 november. En dat is een concert van Beth Hart in de Oosterpoort in Groningen. Op 27 november kun je naar een albumpresentatie van Celine Cairo in Paradiso Amsterdam. En de aanvang is half tien. Op vrijdag 13 december treedt de Britse bluesband De Hoax op in de cultuurboerderij in Zoetermeer. De zaal is open om half acht en de aanvang is half negen. De support act is Well Hung Hard. Op eh, vrijdag 27 december staat Jan Akkerman en Friends op het podium van Cultuurboerderij in Zoetermeer. Hij speelt die avond in de Jupilerzaal met onder andere Bert Herink, Brownhill en Elko Gelling. De, eh, de zaal is open om half acht en de aanvang is half negen. Op zaterdag 28 december kun je naar de laatste avond van het toeren van de groep Kajak.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 Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. Het is nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. En die is van Dwiesel Zappa. En zij treden op op 9 eh, november in Amsterdam. En dat laatste nummer heet Broken Hearts Are For Assholes. Dit is Radio 501. that's a lot of misery. Think a while and you will see. Broken hearts are for assholes. Broken hearts are for assholes. And you're an asshole. Broken hearts are for assholes. And you're an asshole too. What's gonna do? you're a lonely guy. Maybe you think you're too tough to cry. So you went to the grave just to give it a try. And Dagmar. Without a doubt, the ugliest son of a bitch I've ever seen in my life. Was his name? The whiskers sticking out from underneath his pancake makeup. And yet he was a beautiful lady. Nearly drove you insane talk about leather. And so you kissed the little sailor. Tex Abel, starring in the latest Shepperton production. Who had just flew in from Spain. Yeah, Sir yeah. Richard Pumpeloaf. You sniffed the reeking buns of angels. The story of a demented bread puffer. And acted like it was okay. You yeah, yeah. next to a whole. You were dazzled by the exciting new costume of Coco. And then on Tuesday, season way you can't explain. Hey, hey. Bar tag team grudge and match so you carved the wall with Michael. 379 pounds of Samoan Which dynamite. gave your back an awful strain. Volcanic oh, hey, hell. But you came back on Sunday for the gong show. this, let's all head to the wiener. But you forgot what I was saying. Hey, hey. Cause you're an asshole, you're an asshole, that's right. You're an asshole, you're an asshole, yes, yes. You're an asshole, you're an asshole, CC. Don't fool yourself, girl. It's winking at you. Don't fool yourself, girl. It's winking at you. That's right. That's it. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoot. Cornhole. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoot. Fist fuck. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoot. Wristwatch Crisco. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoot. Don't fool yourself, girl. It's gonna ride up your poop shoot. Don't fool yourself, girl. It's going right up the poop Don't fool yourself, girl. It's going right up your poop Don't fool yourself, girl. It's going right up the poop Don't fool yourself, girl. It's going right up your poop Don't fool yourself, girl. It's going right up your Donderslag. Donderslag op donderdag. Hey, helder hemel. Oh. Yeah. uit! bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? eh? Opgelucht? Ja. We zijn bijna klaar, jazeker. Ik zie dat het bijna 4 uur is hier in Studio 11. We gaan er zo mee stoppen. En dan is deze donderslag 186 ook weer rijp voor de ere, ere, ere, ere, ere galerij van de Oude Glorie. We schakelen om bieruur over naar Studio de En daar vandaan hoor je de rest van de Radio 5 daar Daverende donderdag tot spookuur.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 Ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD501. Zoals je me wil volgen, RVD501. Je kunt deze uitzending en ook alle andere uitzendingen van Radio 501 terugluisteren of downloaden via uitzendingen gemist op www.radio501.nl. Ik bedank mijn redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 7 november 2013. En ook Rob Ricard en Theo Verriet bedankt. En Theo, rustig aan, met die heigende eh, dames. Want voor je het weet eh, hang je zelf in die vreemde apparaten. En natuurlijk ook de luisteraars op het werk en onderweg, eh, rijdend of in de file. Ook vandaag allemaal weer bedankt voor het luisteren. Na de piepjes is de beurt aan Gijs Hoogland en hij heeft weer veel muziek bij zich. En hij zit nu in Studio de Bierkaai te popelen om te mogen beginnen. Ik ben er aanstaande zaterdag van 12 tot 2 met langstijd En natuurlijk volgende week donderdag met Donderslag op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde op de zender Radio 501.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 Leuk hè? Ja. Bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. Heren, heren, terug! We beginnen aan de andere zijde. On toffe moeten de mensen wel denken.